Drie mensen raakten gewond toen de 39-jarige Nassim Akdam... rond lunchtijd bij het kantoor begon te schieten. Daarna beroofde ze zichzelf van het leven. Ze beheerde op YouTube een kanaal met zo'n 5000 volgers... en omschreef zichzelf als dierenrechtenactivist. Toen ze daarvoor niet langer geld kreeg van YouTube... zou ze volgens de vader door het lint zijn gegaan. Ze beschuldigde het videoplatform van discriminatie. Het is minister Koolmees van Sociale Zaken niet gelukt om werkgevers en werknemers te dwingen tot een akkoord over het nieuwe pensioenstelsel. Dat had er eigenlijk op 1 april moeten zijn, maar de partijen worden het maar niet eens. Belangrijk geschilpunt is dat werknemers straks individueel voor hun pensioen sparen in plaats van collectief. Volgens onderzoekers zijn er als gevolg van orkaan Maria op Puerto Rico zeker duizend mensen om het leven gekomen en niet 64 volgens de officiële telling. De onderzoekers, een team van demografen en geografen, tellen ook de nier- en hartpatiënten mee die in het ziekenhuis stierven doordat de stroom was uitgevallen en degene die aan een hartaanval overleden omdat de hulpdiensten niet bereikbaar waren. De eerste drie maanden van het jaar stonden er flink meer files dan in dezelfde periode in 2017. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de filezwaarte met zo'n 25% is toegenomen. Het komt door het weer. In januari stond het verkeer op veel wegen muurvast vanwege een storm. Die dag kantelden tientallen vrachtwagens door de harde wind. Ook in maart was het drukker dan normaal. De drukste spits tot nu toe was op 27 maart. Toen leidden regen en ongelukken tot 927 kilometer file. Het weer. Het is nu bijna overal droog en een graad of 8. De komende uren vanuit het zuiden buien. Vanmiddag ook af en toe zon. Het wordt zo'n 15 graden. Tegen de avond weer buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Morgen een stuk koeler. Vanaf vrijdag vrijwel droog en warmer. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Veel vertraging nog in de Randstad op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Diemen Noord 6 kilometer, kost je ruim drie kwartier... Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knoop het Holendrecht 14 kilometer. Ook daar bijna drie kwartier vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag zijn bij knooppunt de Nieuwe Meer twee rijstroken dicht in verband met een spoedreparatie. Nou, dan loopt het vast op de ring van Amsterdam, de A10.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 We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it, we're taking it, we're taking it down. We're taking it. We don't have to rush when you're Every time.